Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Short. Kamerfracties van VVD en PvdA komen vanochtend bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. Dit weekend bleek dat de doorrekeningen van het CPB geen aanleiding opleverden om nog verder te onderhandelen. Als de fracties instemmen met het concept kunnen de onderhandelaars Rutte en Samson verslag uitbrengen aan de informateurs Blok en Bos. Formeel wordt nog steeds een radiostilte in acht genomen, maar er is de afgelopen tijd al veel uitgelekt. Zo werd gisteren bekend dat de Hedwiggepolder toch onder water wordt gezet. De partij van ex-premier Schotten heeft zich teruggetrokken uit de formatiebesprekingen op Curaçao. Hij is naar eigen zeggen de voortdurende scheldkanonade zat van Helmin Wiels van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, de grootste partij op het eiland. Samen met Schottes MFK en De Man heeft de Pueblo Soberano 12 van de 21 zetels. Drie partijen in de onderhandeling hadden juist afgelopen donderdag een intentieverklaring ondertekend. Het opstappen van Schotten betekent dat Wiels op moet naar een nieuwe partij om onder zijn leiding alsnog een kabinet te vormen. Lukt dat niet, dan kan de MFK van Schotten het initiatief nemen. De Amerikaanse aandelenbeurzen blijven vandaag dicht vanwege de orkaan Sandy. Die zal naar verwachting komende nacht de Amerikaanse oostkust bereiken tussen New York en Washington. Scholen in grote steden aan de oostkust houden vandaag hun deuren gesloten. Miljoenen leerlingen in New York, Boston, Philadelphia, Washington en Baltimore krijgen vrij vanwege de komst van de orkaan Sandy. Ambtenaren van de federale overheid hoeven vandaag niet naar hun werk. Langs een groot deel van de Oostkust is de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kan onder meer de hulpverlening sneller op gang komen. Weer bewolkt en regenachtig. Het wordt 8 graden in het oosten en 11 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag... en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal.